Laat niet wachten. In jouw mailbox staan drie kusjes van mij. En ieder kusje brengt mij steeds dichterbij. Laat me weten wanneer we daten. Bel toch bij me aan. Hey, dit was de mooiste nacht. ben ik een andere vrouw. Liefste, wanneer bel je nou? Jij geeft mij een fijn gevoel dat niet langer wachten kan. Bel me nou, voor jou is iedere andere vrouw overbodig. Jij hebt me nodig. Nee, ik stuur geen sms. Kwart, hier doe je dat expres. Als je mij niet zitten ziet, lees dan nu je mailbox niet. just need